Het KNMI heeft een voorwaarschuwing voor extreem weer afgegeven. De ijzel begint in het zuiden en kan zich in de loop van de avond snel over het land verspreiden. De kustprovincies krijgen volgens de meteorologen ook te maken met sneeuwbuien. Premier Balkenende vindt de stellingname van PVV-leider Wilders tegen de Europese Unie schadelijk voor de economie. Hij zegt dat in een interview met de GPD-bladen. Hoe kun je je zo achter de dijken terugtrekken als je, je economie, economie zo afhankelijk is van het buitenland? Dat kan helemaal niet, zegt Balkenende. Regeren met de PVV zal volgens hem heel moeilijk zijn. Toch blijft hij erbij dat een coalitie met de PVV mogelijk is. In Zaandam is Marcus Bakker, de voormalige fractieleider van de Communistische Partij van Nederland, overleden. Bakker zat van 1956 tot 1982 in de Tweede Kamer. en was ook hoofdredacteur van De Waarheid, de partijkrant van het CPN. In 1982 droeg hij het fractievoorzitterschap over aan Ina Brouwer. Bakker stond bekend als een scherp en geestig debater, maar ook als een onbuigzame en harde communist. Marcus Bakker was 86 jaar. In Iran is een voormalige regeringswoordvoerder tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het proces tegen Abdullah Zadeh was onderdeel van een massaproces tegen 100 gematigde aanhangers van de oppositie. Hij werd veroordeeld wegens activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Zadeh was de woordvoerder van president Ghatami, de voorganger van de huidige president Ahmadinejad. In Utrecht is vannacht ingebroken bij een poelier. De inbrekers hebben het gasgeld meegenomen. Toen er gekeken werd in de koelcel bleek er ook zo'n acht bestelde kalkoenen verdwenen. De klanten reageerden met begrip. Volgens de poelier hoeven ze geen honger te lijden met de kerst. Ze kregen twee kleinere kalkoenen of losse stukken vlees mee naar huis. Het weer. Eerst wat zon. Verder geldt dus voor later vandaag een waarschuwing voor gladheid door regen en ijzel.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 Christmas. And as I look around, your eyes outshine the town they do. This Christmas, is blazing bright. We're carol. tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside's blazing bright. We're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas.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 Winter. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst.